Zes uur. Joris Stubenitski met het NOS-journaal. In de Iraanse hoofdstad Teheran zijn tienduizenden mensen blij de straat opgegaan. Ze vierden dat Iran gisteren met zes wereldmachten de basis heeft gelegd voor een atoomakkoord... dat eind juni kan worden gesloten. Dat kan het einde betekenen van een deel van de sancties tegen Iran. De Amerikaanse president Obama noemde de afspraken gisteravond historisch... Opnieuw hebben verdachten zich gemeld bij de Rotterdamse politie voor hun rol bij de rellen in Rome. Gisteravond liet het opsporingsprogramma Bureau Rijnmond beelden zien van relschoppers die vochten met de politie voor de wedstrijd AS Roma Feyenoord. Van de negen verdachten die werden getoond melden zes mannen zich nog diezelfde avond. In de stad New York zijn twee vrouwen opgepakt op verdenking van het plannen van een bomaanslag. Volgens de aanklager noemden de Amerikaanse vrouwen zichzelf inwoners van islamitische staat en hadden ze via internet geleerd hoe ze een bom moesten maken. Als ze schuldig worden bevonden kunnen ze een levenslange gevangenisstraf krijgen. In China is het voormalig hoofd van de Binnenlandse Veiligheidsdienst beschuldigd van corruptie. Zhu Yongkang zou steekpenningen hebben aangenomen, zijn macht hebben misbruikt en staatsgeheimen hebben onthuld. Hij was tot zijn pensioen in 2012 een van de machtigste mannen van China. Minister Schippers heeft reclamespotjes van internet verwijderd van de zorgcampagne Nederland verandert, de zorg verandert mee. Ze stonden op de website van de campagne. De reclamecodecommissie vindt dat de spotjes het vertrouwen schaden in reclame. Er was een klacht binnengekomen van de FNV. Die vindt de reclame over veranderingen in de zorg veel te rooskleurig. Het weer, vandaag in het noorden en oosten droog en wat zon. In de rest van het land bewolking. Smiddags kan het gaan regenen. Het wordt vanmiddag 8 tot 10 graden.